Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens PVV-leider Wilders is de man die hem in een video op Facebook met de dood bedreigt van Pakistaanse afkomst. De politie wil daar nog niets over kwijt. De video is gemaakt op Den Haag Centraal en de man spreekt Urdu, de nationale taal van Pakistan. Hij is vanmorgen opgepakt op het station. De politie spreekt van een ernstige dreiging. Er is overleg geweest met justitie en de burgemeester van Den Haag. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Agenten hebben vanmiddag in Almere met getrokken wapens vier mannen aangehouden. De mannen droegen bivakmutsen en hadden wapens bij zich. Later bleken het nepwapens. Ze waren een filmpje aan het opnemen op de Grote Markt in het centrum van Almere. De politie waarschuwt al langer om niet met nepwapens op straat te gaan. Agenten kunnen het verschil niet direct zien. Duizenden fans van Aretha Franklin zijn naar de Amerikaanse stad Detroit gereisd om afscheid te nemen van de zangeres. De Queen of Soul ligt opgebaard in het Museum of African American History. Vandaag en morgen kunnen fans een laatste groet brengen. Aretha Franklin overleed twee weken geleden, ze was 76. Ze kampte al jaren met gezondheidsproblemen. De zangeres wordt vrijdag in Detroit begraven. Ajax heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. In Kiev speelden de Amsterdammers met 0-0 gelijk tegen Dynamo Kiev uit Oekraïne. De eerste wedstrijd eindigde vorige week in een 3-1 overwinning voor Ajax... waardoor de ploeg van Erik ten Hag voor het eerst sinds 2014 weer mee mag doen... in het toernooi met de sterkste clubs van Europa. Tennister Kiki Bertens heeft voor de derde keer de tweede ronde van de US Open bereikt. De nummer 13 van de wereld won met 6-0, 7-5 van Kristina Pliskova uit Tsjechië. In de volgende ronde speelt Bertens tegen de Amerikaanse Di Lorenzo. Arantja Rus werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze verloor in drie sets van de Slovaakse Dominika Cibulkova, de nummer 29 van de plaatsingslijst. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. Wel blijft het droog. Het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgenochtend begint het in het zuidwesten te regenen. In het noorden en oosten schijnt eerst nog de zon. Smiddags in het hele land kans op regen.